bloedige strijd uit met opstandelingen van de terreurgroep Boko Haram. Boko Haram zijn sinds 2010 zeker 1700 doden gevallen. De bosbranden die al een week woeden bij het Nationale Park in Californië... hebben nu ook effect op de stad San Francisco. Volgens gouverneur Jerry Brown komt de watertoevoer naar de stad in gevaar. De elektriciteitstoevoer is al voor een groot deel onderbroken... Door het uitroepen van de noodtoestand is er federaal geld beschikbaar... om te voorkomen dat er in de stad tekorten aan elektriciteit en water ontstaan. De bosbranden worden bestreden door 2000 brandweerlieden... maar het kost hen veel moeite het vuur onder controle te krijgen. Het aantal doden door een overstroming van een rivier in het noordoosten van China is opgelopen naar 76. Zeker 88 mensen worden nog vermist. Het is de ergste overstroming in tientallen jaren. Door hevige regenval is de rivier buiten zijn oevers getreden. De rivier loopt dwars door de industriestad Fushun, die zwaar is getroffen. Maar ook buiten de stad zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten hebben vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur 18 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het zuiden wisselvallig. In het noorden blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan vooral files in de Randstad door werkzaamheden. De A1 naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 5 kilometer.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 Dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam een man van 50 uit Oldambt om het leven. De vijf opvarenden werden na de botsing uit de boot geslingerd. Daarbij werd het slachtoffer geraakt door de schroef van de boot. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De speedboot is leeg doorgevaren en ongeveer twee kilometer verderop aangetroffen. De bestuurder bleek te hebben gedronken en moest mee naar het bureau voor een blaastest. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 44 dorpelingen vermoord. Vermoedelijk is de aanval het werk van moslim-extremisten. De moordpartij was dinsdag al, maar is nu pas bekend geworden. In het gebied geldt de noodtoestand. Er kan niet met mobiele telefoons gebeld worden en ook internet functioneert er niet. Het Nigeriaanse leger vecht in het noordoosten van het land